Michel Koenen met het NOS-journaal. Ruim 1 op de 3 chemische bedring bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Ze vinden dat de veiligheid over het algemeen goed is geregeld bij hun bedrijven... maar zijn bang dat de brandweer en andere hulpdiensten niet altijd weten wat ze moeten doen. Het is vooral het geval in regio's met maar weinig chemische industrie. En de bedrijven willen meer worden betrokken bij de hulpverlening. Als er bijvoorbeeld een ongeluk is met een tankauto... is het handig als er kennis wordt gedeeld met de brandweer... over de gevaarlijke stoffen die worden vervoerd, zo is het idee. De politie heeft tot nu toe vier nieuwe tips binnengekregen over het meisje Simire uit Den Haag dat al drie weken wordt vermist. Dat gebeurde na een opsporingsbericht van Omroep West. En de politie houdt er rekening mee dat ze is weggelopen en dat ze daarbij mogelijk hulp krijgt, maar sluit ook andere mogelijkheden niet uit. Justitie in Maleisië gaat verder met de vervolging van twee vrouwen... die de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un zouden hebben gedood. Kim Jong-nam werd vorig jaar februari vergiftigd op het vliegveld van Kuala Lumpur. De vrouwen hebben altijd beweerd dat ze niet wisten dat ze in een moordcomplot zaten... en dat hen vooraf was verteld dat ze meededen aan een grap voor een tv-programma. Als de twee worden veroordeeld voor moord kunnen ze de doodstraf krijgen. Tentenmaker De Waard is gered. De Sunshine Groep neemt de tentenwinkel in Heerde over van kampeerketen Vrijbuiter dat failliet is gegaan. Sunshine is een grote aanbieder van kampeerspullen, neemt ook de fabriek in Tsjechië over waar de tenten worden gemaakt. Het weer nog, wolkenvelden maar ook af en toe zon. Het wordt zomers warm met 25 tot lokaal 29 graden. Aan het einde van de avond en vannacht gaat het regenen en er is ook kans op onweer. Nou, morgen trekt de regen dan weg en breekt in het westen de zon door.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 He, daar wonen de Walen en hier wonen de Goeien. Dus, eh, <laughs> ja, iedereen denkt dat wij daar al jaren in oorlog leven. Dat wij daar zo met clusterbommen en mosterdgas aan elkaar gooien. <laughs> dat, dat, is niet alle dagen hoor. Dat is niet alle dagen. <laughs> Er is zelfs een, eh, een Waals gepensioneerd koppeltje in mijn straat komen wonen. Angèle en Jean-Paul. En Angèle vraagt aan mij... Urbanus, tu veux nous apprendre un peu le néerlandais, s'il vous plaît? He, wilt ons Nederlands leren? Ah, oui, oui. En ik heb die mensen Nederlands geleerd... aan de hand van kruiswoordraadseltjes... om het nuttige aan het aangename te koppelen. En na een paar weken spraken die een aardig mondje Nederlands... kwam ze weer tegen. Ah, dag Angèle, ça va? Ah, Urbanus, ik ben gisteren met Jean-Paul naar de cinema geweest. Een hele mooie film met Angelina Jolie en Brad Waakvlammeke. Brad ja. Van kinds af aan was ik al handje de voorste in de Franse les. Hè. In school, als het Frans was, eh, ik was altijd de strafste. Eh, als de leraar vroeg wie wil er aan boord komen om woordjes te vertalen? En ik direct, je, je, je. Hè. En eh, ik stond daar aan boord voor heel de klas met mijn krijtje klaar. Hè. Dat was zo snel vertalen. En eh, de leraar stond er met zijn papiertje en zei... Hand. Nee. Malen. Moederen. Wandelstok. Kannen. Nest. Niet. Trompet. Trompeten. Uur. er, Rekening. Konten. Zacht. Doe. Boen was. Sieren. Oké, nu van boven naar onder lezen. Nee, moeder uitdrukt aan een trompette er compte doucir. Ja. Als dat niet tweetalig is. <laughs> Nee, maar voor de andere vakken, de les van geschiedenis, was het minder. De leraar vroeg zo, wie waren de vijanden van de nazi's? En ik zo, de voorzies. Maar het was, was dan... Nu zou ik iets willen vertellen van het stamcafeetje in mijn dorp... waar ik zo regelmatig binnenval. Dat is een café vol bezotten. Iedereen is daar gek. Ook die cafébaas, <laughs> die had al zijn stoelen buiten op straat gegooid. Ze zitten hier toch allemaal op, mijn vrouw. ja. Dus, eh, ja in het putje van de winter zaten ik in een heleboel uh, minderjarigen in zijn café. En die daar maar alcohol aan drinken. En die mensen, alleen allemaal buiten. Oh, ze zijn veel te jong om dronken te worden. Maak dat je buiten zit. En die jongeren, hè, wraak, die hadden toen zo'n hele wasmand gevuld met van die keiharde sneeuwballen. En toen hadden ze die wasmand bij hen thuis in de diepvries gestoken. En zes maanden later, in augustus, tijdens een hittegolf, hebben ze die sneeuwballen naar dat café zitten gooien. Pang, tingelingeling! En die café was meteen aan de politie. Ze gooi je mijn sneeuwballen naar mijn café. Die commissaris, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hij is meer, Dus ja, ze hebben die mensen gek gekregen. En je kunt daar ook nooit parkeren. Want in ons dorp is er een, een boer en die is altijd zat. Die had daar 15 ongelukken veroorzaakt. En nu hebben ze levenslang zijn rijbewijs afgenomen. Hij mag nooit meer met een auto rijden. En nu rijdt hij iedere keer met zijn graandorser naar het café. <laughs> Heel die parking stond helemaal vol. En eh, ja, ik kom dat café binnen, waar er zo twee gekke oude mannetjes... die waren daar aan het biljarten met een tuinslang. Zo. <laughs> jongens, wat zitten, zitten jullie hier te biljarten met een tuinslang? Nou, wij hadden geen keus. Wij hadden geen keus. En... Eh, Achteraan in die hoek zat daar zo'n bende Hells Angels. Zo hele ruige Hells Angels. Die zijn twee oren stonden alle twee langs de linkerkant van zijn hoofd. Waarschijnlijk ooit is gevochten en verloren. En eh, die komt zo naar mij. Urbanus, jij gaat hier meteen wat meemaken. Met de nadruk op teen. Oh nee, dat klopt niet. Jij gaat hier dadelijk wat meemaken met de nadruk op lijk. Ja, het was dat dat ik wou Ah ja? En wie ga je daarvoor meebrengen? Uw moeder. Hey, pas op, jongen. past jij maar zelf op. Pas op, hè, Baris. Ik zal hier bij uw gezicht dat cafeetje een keer ronddwijlen. Ja, maar met mijn ronde kop ga jij toch doekjes niet proper krijgen. Zeg. pas maar zelf op. Ja, waarom? Kent je mijn familienaam? Ja, van Anus. Ja, dat is Latijn. Maar hoe zegt je dat in het Nederlands? Van het gat. En hoe zeg je dat dan in het Frans? Du Ja, hij was rap weg, hè. Hij was rap weg. <laughs> Nu woon ik 40 kilometer onder Brussel en veel meer naar het platteland en eh, in Tollenbeek. En zo bij ons langs alle kanten zijn er van die kleine eh, overwegjes hè, met, met een eh, slagboom, maar dat belken, jongens. Een kwartier op voorhand gaat dat al af die trein zou moeten op tijd komen. Hè. En eh, nu was er daar bij ons een boer, die had onlangs zijn beerput leeggetrokken. En hij met zijn tracteur, met die strontkar erachteraan, hij ging dat op zijn veld gaan sproeien. Maar hij moest over zo'n spoorweg. Hè, en dat belletje was weer bezig. En die gast, voor. ik heb nog al de tijd om erover te steken. Ja, die rijdt die speuren op en daar valt hij zonder mazoet. Dat spel staat er. Ja, die trein komt af. Toet! die. Dat vloog daar zo'n 40 meter omhoog en allemaal langs die vensters binnen. Dat vol komt daaruit. Hey, kies degoutant, een vetzak was Dion. En die een boer. Ja, wat moet ik dan zeggen? Nu hebben de boerin en ik wel een heel jaar voor niks gescheten, hè, zeg. Zit dat die? Ah ja, een boer, iedere keer als hij op 2C gaat zitten, moet hij vier formulieren invullen, want hij krijgt daarvoor subsidies van Europa. Hè. Picking up my stuff, loading up my car. Driving in the night, but it's not that far. Too many times people told me no. When I prove them wrong, gonna let them know. nothing, nothing. Let me tell you something. This time, no, it's not the This time, go, it's not Whatever it takes, I will the show. A million eyes will watch me go. your scar gonna do in an endless war? Oh, oh, mm, oh, a million eyes will watch me go. Gotta wrong, gotta let them know. I won't stop at nothing, nothing. Let me tell you something. Het was Wolf. en dat was helemaal nieuw. Jawel, we hebben nog een paar nieuwe. Ik heb gewoon eens even een paar nieuwe plaatjes opgezocht. Die leuk zijn. En um, dit was er een van. Wolf. En daarvoor natuurlijk <laughs> af en toe ontzettend flauwe, maar oh zo leuke urbanes echt helemaal geweldig. Vooral die laatste vond ik wel sterk. Van, uh, van dat het gat. Ja, met de troef. Ja, dat we dus sterk gevonden. Heel <laughs> sterk. Ja, ja, ja, ja. ja en weg waren de Hells Angels. <laughs> Yo! You should look at your reflection. If you wanna see your life. Zo'n model. You're heading in the right direction. If you wanna pick a side. give me more. En het heet If You Want Love Somebody. Ik vind het geweldig. Dit is een vreselijk mooi nummer. Ja. En we gaan eh, eh, de nieuwe platen even onderbreken natuurlijk voor... Eh, ja, want we hebben nog een kleine verplichting aan Dolly natuurlijk. Want we hebben nog een artiest in het licht, hè? Ja, ja, daar komt hij. En ze kon oh. weer niet kiezen. Ze kon weer niet kiezen. Nee, zij moesten weer twee. Ja, wij doen het allemaal met één, maar zij moesten weer twee. Altijd meer. maakt dat nou uit of je twee van dezelfde of twee keer een andere? Hè? Dus je, moet, ze alle twee niet willen missen op zo'n dag. Maar nou. daar komt hij. De eerste is van Ronnie Drew van de Dubliners. En de tweede is Elvis Presley. Ja. Artiest in het licht. Tell me, my Kilkenny. she's is a lad of Dublin City. She is a curtain one, two, three. Pray, won't you tell me who is she? Albert Mooney says he loves her. All the boys are fighting for her. Knock at the door and they ring at the bell, saying hello, me through. Love true you Yoel. Out she comes as white as snow. Rings on her fingers, bells on her toes. Old Johnny Morrissey says she'll die if she doesn't get the fella with the roving eye. I'll tell me, ma, when I go home, the boys won't lay the girls alone. They put me I home. She is handsome, she is pretty, she is the belle of Dublin City. She is a curtain, one, two, three. Pray, would you tell me who is she? Let the wind and the rain and the hail blow high and the snow come travelling through the sky. Jesus apple pie. She'll get her own lad by and by. When she gets a lad of her own, she won't tell a man when she gets home. Let them all come as they will, for the Albert Mooney she loves still. And tell me, ma, when I go home, the boy won't live to get her alone. The bulky hair stole me comb, but that's alright till I go home. She is handsome, she is pretty, she is the belle of Dublin City. She is a curtain, one, two, three, pray will you tell me who says he loves her, all the boys are fighting for her. Knock at the door and they ring at the bell, saying hello, me true love, are you well? Out she comes as white as snow, rings on her fingers, bells on her toes. Old Johnny Morrissey says she'll die if she doesn't get the fella with the roving eye. I'll tell me ma when I go home that I won't leave the girls alone. They pull me hair, stole me comb, but that's alright till I go home. She is handsome, she is pretty, she is the belle of Dublin City. She is a curtain, one, two, three, play with Ja, een, oh ja. Artiest in het licht. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time Maybe I didn't hold you All those lonely, lonely times And I guess I never told you I'm so happy that you're mine If I made you feel second best Girl, I'm so sorry I was blind have said and done. I just never took the time dames en heren. Eh, Ronnie Drew van de Dubliners natuurlijk. En eh, Elvis Presley. En het is vandaag zijn sterfdag in 1967. 77, toch? Ja. Ja. ja. <laughs> Is dat alles wat je te zeggen hebt? Ja? Nee, ik heb veel meer te oh. zeggen, maar jij begint te vertellen. Ik denk, oh. oh, nou. Nee, nee, nou mag jij. Oké, oké, oké. Nou, van Ronnie Drew hebben we gedraaid eh, het nummer I'll Tell Me Ma. En dat is van de Dubliners, waar Ronnie Drew deel van uitmaakte. Hij was geboren in Dan Lauger op 16 eh, september 1934 en overleden in Dublin op 16 eh, augustus 2008. En eh, hij overleed aan een uh, larynxcarcinoom. dat is dus kanker aan het strottenhoofd. En eh, ja, ik, ik heb eh, voor eh, Ronnie gekozen en, en voor dit nummer... omdat ik er zo verschrikkelijk vrolijk van word... van die Ierse muziek, van dit soort nummers. Dus ja, heel graag. Ik zou er ook best wel willen wonen een paar jaar... om lekker in zo'n pub te hangen. Maar binnenkort bij het Wapen van Zandvoort is er een Ierse middag. Goed, en de, ten tweede heb ik gekozen voor Elvis Presley... met het nummer Always On My Mind... Nou ja, en Elvis Presley, we weten het allemaal. Hè? Een eh, geweldige zanger, geboren in eh, Tupelo, Mississippi... op 8 januari 1935 en overleden in Memphis, Tennessee... 16 augustus 1977. Ik vraag me bij hem altijd af, omdat eh, zijn... hij, hij is eigenlijk van een tweeling... maar de andere helft was, heeft de geboorte niet overleefd... Wat er dan zou zijn gebeurd als dit een duo was geweest. Hè? Wat hadden we dan allemaal meegemaakt? Ja, Elvis en Elvis. Ja, in ieder geval <laughs> is hij natuurlijk veel te jong overleden... op 42-jarige leeftijd wegens uh, ja, verkeerd medicijnmisbruik. En ik heb gekozen voor het nummer Always On My Mind. Omdat eh, ja, mijn overleden partner zei altijd... als ik er straks niet meer ben, dat is jouw nummer... want daar staat alles in wat ik je ooit had willen zeggen. Dus vandaar. Nou, prachtig toch? Ja, hè? Het is fantastisch. Ja. Ja, ik ben tot op het vezels van mijn ontroerd. Ja, nou ik ook. Elke keer als ik het hoor denk ik, man je hebt gelijk. Je had veel meer voor me moeten doen. Ja, <laughs> ja maar ja, dat eh, Zo gaat het in het leven. Je bent jong hè. En, ja, eh, ja, gaat je interesse alle kanten op. Ja, ja je bent wild en je jongt wat. Ja, ja, ja. ja. Eh, nou, zo is het, ja. <laughs> Oh, dat gebeurt het ook. Goed, we gaan door. Ik heb hier nog een mooie nieuwe plaat. Namelijk de Kingston Boogie. En dat swingt als een trein. Luister maar. There's a bar on Kingston Street called Liz, where we used to go and dance till tomorrow. Dog Gun Silver Fox, zo heet de groep. En het liedje dat heet eh, Kingston Boogie. Ik vond het lekker. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Het aantal brievenbussen in Zandvoort wordt eh, ja, gehalveerd, bijna. In Nederland wordt namelijk steeds minder post verstuurd. En voor PostNL is dat de reden om het netwerk van brievenbussen in Noord-Holland aan te passen. Vanaf zaterdag 8 september zullen in Zandvoort 11 van de 21 brievenbussen verdwijnen. Uitgangspost van post, uitgangspunt van PostNL, god wat is dat moeilijk, is dat brievenbussen voor iedereen bereikbaar blijven. En ook voor mensen die wat minder goed ter been zijn. Om die reden blijven brievenbussen bij zorginstellingen en verlaagde brievenbussen dan ook staan. Bij het bepalen van de locaties wordt er rekening gehouden met de afstandseis voor brievenbussen, zoals vastgelegd in de postwet. Zojuist een uur geleden heb ik voorgelezen welke postbrievenbussen verdwijnen en nu ga ik u laten weten welke brievenbussen blijven staan. Die blijven zijn op de Bramelaan, het, het Stationsplein. Op de Vondelaan ter hoogte van nummer 60. De burgemeester van Alvenstraat. De Pasteurstraat. Brede Rode Straat. De Grote Krocht. De Jonkheer Kwaals van Uffortlaan. De Zandvoortselaan en de Herman Heijermansweg. Vorige week ontstond er een politieke rel omtrent een donatie aan de oudere partij Zandvoort... waarbij de wethouder Joop Berendsen door het stof moest... omdat hij was vergeten te melden dat zijn partij een gift had ontvangen... van iemand die nauw betrokken is bij de bouwplannen voor het Watertorenplein. Daardoor zou de schijn van belangenverstrengeling kunnen ontstaan. In de Zandvoortse Courant van deze week maakt de donateur zich bekend... De Zandvoortse Courant meldt dat het gaat om Dirk Berkhout... de opdrachtgever van Team Bad Zandvoort... waar AG-architecten een ontwerp voor heeft gemaakt. Berkhout, een geboren Zandvoorter... wilde in eerste instantie de watertoren kopen om de toren op te knappen... en er zelf te kunnen gaan wonen. Hij huurde AG-architecten in om een ontwerp te maken. Gaandeweg bleek dat de gemeente de watertoren wilde betrekken... bij de ontwikkeling van het plein ernaast... met als gevolg dat Bad Zandvoort een van de drie partijen werd... die streden om de opdracht. Berkhout legt in een paginagrote advertorial in de krant uit... hoe de vork in de steel zit. Zijn lidmaatschap van OPZ en zijn donatie voor de verkiezingscampagne van die partij hebben volgens hem niets met het Watertorenproject te maken. Een en ander vond plaats eind 2017 en begin 2018... ruim nadat de gemeenteraad voor het ontwerp van Springtij Architecten had gekozen.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 En vanavond hebben we een toenemende kans op buien en daarbij is ook onweer mogelijk. Komende nacht trekken de buien naar het oosten weg en blijft het weer droog. De wind draait naar noordwest en het koelt af naar 16 graden. Morgen schijnt de zon weer flink in de regio en het blijft droog. De west- tot noordwestenwind waait matig en de temperatuur stijgt naar ongeveer 21 graden. Als we dan even gauw nog naar het weekend kijken... dan zijn er perioden met zon, maar er zijn ook wolkenvelden... en er is een kleine kans op een bui. De temperatuur stijgt zaterdag naar 21 en zondag naar maximaal 23 graden. Tot zover het weerbericht volgens Rico Schreuder. het weer. she Thomas was dat. Het Why Can't We Live Together. Een van de eerste platen met een, ritme, met een denk ik. <laughs> nou, die werden net zo'n toen net zo'n beetje uitgevonden, hè, die, die, die rhythm eh, machines. Timmy Thomas dus en Why Can't We Live Together. Waarom, eh, Dolly? Eh, vraag jij je dat af? Waarom wij niet kunnen samenleven? Nou, dat vraag ik me inderdaad nog steeds af. Hij riep het al zoveel jaar geleden en nog steeds is er geen antwoord op die vraag. Nee, nee dat klopt. En het is nog steeds actueel. En ik vind het gewoon ook, ja, je hoort het weinig dit nummer. Dus ik vond het gewoon wel leuk om weer eens te horen. Ja. Ja. Nou, dat vond ik dus ook. Ja. Wist je trouwens dat gisteren, gisteren was 15 augustus, hè? Ja. Was ook een legendarische datum, hè? Weet je wel? Eh, het zal vast wel weer iets met de Beatles te maken ja, hebben. Het concert in Shea Stadium. Hè, was, het kan ook niet missen. Hè. Het concert in Shea Stadium. Het eerste concert. zo. Nou, dat was het eerste concert waarbij 55.000 mensen aanwezig waren. Zo. En weten jullie, mensen het gehoord hebben? Nee. Via de stadioninstallatie. Het is en, toch wat, en het was geen gehoor. Nee, natuurlijk niet. Oh, wat erg. <laughs> Wil al die 55.000 maar niet hun geld terug? Nou, nee, want ze gilde te hard. Dat was het Oh, hele... <laughs> Niemand heeft het gemerkt. al, die, al die wijven die zaten daar te gillen, jongen. Nou Maar goed, dat was vandaag. Eh, dat was gisteren dus een eh, legendarische... Dames, hè? Trouwens, dames. dames. Je gaat geen wijven zeggen op de nou, radio. Nou, nee, nee, nee, dat, oh, nee, dat mag niet. Mag ook geen... Uh, Hooguit gillende keukenmeiden, maar... We hebben het ook over fuck you. In plaats van... hè? Ja, oké. Ja, oh, goed. ik heb nog een plaatje. Oh. Ilse de Lange. Was er al bang voor? Ja. En dit past wel een beetje eigenlijk uh, ja. bij het vorige. Oh, is dat zo? Ja. Want dit is ook zo'n onderwerp wat al jarenlang geldt. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Lay your weapons down. Ilse de oh, ja. There's been a lot of miscommunication lately. A lot of wait and see and too many maybes. And I wanna believe that your faith in me is as strong as it was when we thought it'd be unbreakable. All the words we say end up distorted. From skin break to heartache without warning. And you don't mean it, and I don't either. We get so close to being defeated by circumstance. above it all. Will you hold me? Just hold me and lay your Niels het Lange met Lay Your Weapons Down. En het is weer gewoon een geweldig plaats. Zoals bijna altijd alles van Niels het Lange gewoon geweldig is. Goed, ehm, maar als je Niels hebt dan, eh, Vroeger waren ze een duo. Tegenwoordig eh, niet meer natuurlijk. Dat is alleen maar voor een songfestival geweest. Maar goed, als je Niels hebt kun je ook uh, Welen draaien natuurlijk. Nou, dat doen we dan ook nog. That house, that's How She Goes is een nieuwe plaat van Welen. Hier is hij. a little too high. Lipstick's just a little too bright. Hips moving just a little too side to side. First ring just a little too strong. Sipping that straw just a little too long. Got it just a little too going on tonight. beach, whiskey going down like a red Kool-Aid. Stop this train, there ain't no way tonight. Oh, I've seen this move here. small. That's how it goes when she goes, when she's ready to prove she's hot enough to get away with breaking the rules. When she's gonna come back, damn, I never know. That's how she goes.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 al die aantijgingen aan zijn adres en zo. Ze hebben hem eh, flink wat schadevergoeding moeten betalen. En natuurlijk volkomen terecht. Want het is te gek geworden dat je iemand zomaar aan de schoonpaal kunt nagelen. Nou, dat is gelukkig eh, allemaal goed gekomen voor Ome Cliff. En eh, dit was een leuk oud van hem. Welk jaar was dit, Cor? of Bart? Of Cor, Bart? Welk jaar was dit? 66, ja, zoiets. Cliff and the Shadows dus. En In the Country. Ik heb er nog één voor u, van Paul Carrick. Ja. If I Fall Behind. En dat is ook weer een mooie. Ja. Paul Carrick. We said we'd walk together Baby, come on me That come the twilight should we lose our way. If as we're walking, a hand should slip free, I'll wait for you. And should I fall behind, wait for me. We swore we'd travel, darling, side by side we'd help each other stay in stride. With each lover's steps fall so differently, but I'll wait for you. And should I fall behind, wait. All Behind. En dan heeft die man toch een prachtige stem. Paul Carrick. Ja. En zo zitten onze eerste weken weer op, hè. We hebben het weer gehad. Het is bijna twee uur. weer een beetje geprobeerd op het culturele niveau weer wat op te schroeven. <laughs> het is weer jammerlijk mislukt. Ja, ja. ja. ja. Vind je? Ah, we, zijn nog niet helemaal op dreef, hè? Oh. Normaal is het nog veel erger. Hè? Oh ja. <laughs> Eh, oh. Oké, praat voor jezelf. <laughs> Maar in ieder geval, het zit er wel op deze eerste week. Volgende week gaan we weer vrolijk verder. Oh ja. Ja, en volgende week gaan we helemaal werken volgens het nieuwe format wat we hebben. En uh, het hele nieuwe schema. En eh, volgende week gaat dat allemaal ah, gebeuren. Heel, heel. Hè? Zo verschrikkelijk veel verandert het toch niet. Nou... Ik heb gehoord dat ik wat sidekicks heb die lichtelijk overspannen raken zijn. Ja, dat dan weer wel. Omdat ze vijf minuten moeten vullen. Wij zijn hier alleen maar om jou te ondersteunen, hè? Ja, dat is ook ondersteuning. Hoef ik tenminste hebben er niks te doen. Kijk, je moet het een beetje delegeren. Eh, daarvoor creëer je voor jezelf gewoon rust. Als je een ander gewoon steeds meer laat doen. Ja, ja. Ik zal hard gaan zoeken naar nummers die minimaal vijf minuten duren. Oh ja. Maar goed, we gaan zien hoe onze sidekicks Bebron en Dolly dat gaan allemaal invullen. En ik heb al wat leuke ideeën voorbij zien komen. Dus dat komt best goed. Dat wordt best leuk. En het is zo leuk. Het mag echt precies vijf minuten zijn. Hè? Want dan komt de klok en die is onverbiddelijk geslagen hebt, dan gaat de microfoon gewoon dicht. Ook al zitten, een ook al meester hoor. Al zitten, ze echt in, midden in de zin, hè? weet je, dat wordt zo leuk. Het midden in de zin. Je krijgt gewoon eh, een tik met die lineaal, jongen, als je in opstand eh, komt. Dat is zo leuk, Bart. Als ze nou als ze midden in de zin zitten, ja. en dan, als die klok vijf minuten gaat de microfoon gewoon rigoureus dicht. Ja, vroeger ook zo raar in op programma, maar dat ah, gebeurde. Hij verheugt zich er al zo hij kijkt er zo naar uit, om die knop dicht te draaien. Die knop dicht te oh. draaien. Oh. Weet je hoe dat klinkt? Dolly, zeg eens wat. Zeg wat, Dolly. En dan neem ik... Zo, zo klinkt dat dan. Leuk, hey, we gaan eruit en... Eh, <laughs> tot eh, volgende week dinsdag. Ja, zijn we er weer. nog een fijn programma straks. Oh ja, we krijgen een brievenbusdoosje ja, ook nog. Ja, ja dus niet, niet, niet die radio uitzetten. Nee, nee, die radio nee, laat, Nee, ja. Oké tot volgende week.